7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer keert zich tegen proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog. Minister Kamp wil een Frans bedrijf toestemming geven om naar gas te zoeken... en een tijdelijk boorplatform te bouwen in de Waddenzee. Het plan veroorzaakte veel protest op de Wadden en in Den Haag. De boringen worden gedaan in een beschermd natuurgebied in de Waddenzee... en ook het gasveld ligt onder een zogeheten Natura 2000-gebied. Hillary Clinton heeft de laatste voorverkiezing bij de Democraten in Washington D.C. overtuigend gewonnen. Ze bleef haar tegenstander Bernie Sanders ver voor. De Democraten kunnen zich nu opmaken voor de partijconventie over ruim een maand in Philadelphia. Clinton zal daar vrijwel zeker veel meer gedelegeerden achter zich krijgen dan Sanders. Van alle buitenlandse bezoekers in Nederland geven de Duitsers het meeste geld uit. Dagjesmensen, vakantiegangers en zakenreizigers uit Duitsland gaven vorig jaar bijna 5 miljard euro uit in Nederland. Dat is de helft van het totaal aan buitenlandse bestedingen. Het meeste komt van dagjesmensen die hun geld vooral uitgeven aan winkelen, horeca en cultuur. Andersom geven Nederlanders in Duitsland het meeste uit. De wereldwijde dekking van de zorgverzekering blijft gehandhaafd. Minister Schippers wil dat mensen die buiten Europa gaan reizen of studeren zich apart moeten laten verzekeren. Volgens haar kan een aparte zorgverzekering voor de rest van de wereld de schatkist 60 miljoen euro opleveren. Maar de Kamer zegt dat ze dat niet kan bewijzen. Verzekeraars willen de werelddekking van de zorgverzekering ook behouden. Schotland dreigt met een nieuw referendum over onafhankelijkheid als het Verenigd Koninkrijk besluit de Europese Unie te verlaten. De Schotse premier Sturgeon heeft dat gezegd. Op 23 juni kunnen de Britten erover stemmen. Ruim driekwart van de Schotten wil in Europa blijven, onder meer vanwege de subsidies en de grote afzetmarkt. Zo wordt 40% van de Schotse drank naar Europa geëxporteerd. Het weer, af en toe zon, later ook felle buien met vooral landinwaarts kans op onweer. Het wordt een graad of 19 met een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad gaat het langzaam op de A6, Ledenstad richting Muiden...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 Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. soul. Maar het zei nee. Ik zei nee. Hoor je wat ik zei? Hoor je wat ik zei? En ik zei nee. Nee, nee. Ik doe niet meer mee. Ik doe er niet aan mee. Denk jij dat ik iets wat van waarde is?